Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de Nieuwe Waterweg bij Maasluis zijn zwanen uit het water gehaald die met olie zijn besmeurd. De olie is afkomstig van een Noorse tanker die gisteren in de derde petroleumhaven in de Botlek ruim 200.000 liter bunkerolie verloor. De olie verspreidt zich via de Nieuwe Waterweg in de richting van Hoek van Holland. De hulpdiensten zijn bang dat ook het strand vervuild raakt. Een gespecialiseerd bedrijf heeft de hele nacht doorgewerkt om de olie op het wateroppervlak op te ruimen. Verwacht wordt dat het schoonmaken een paar dagen gaat duren. In Ethiopië zijn na de mislukte aanslag op premier Abiy negen medewerkers van de politie gearresteerd. Een van hen zou het plaatsvervangend hoofd zijn van de politie in Addis Abeba. Gisteren hield de premier een toespraak waarna iemand vanuit het publiek een granaat naar het podium gooide. Volgens een ooggetuige had de dader een politieuniform aan. De aanslag kostte twee mensen het leven, 154 mensen raakten gewond. Premier Abi bleef ongedeerd. Turkije houdt vandaag verkiezingen. Bijna 60 miljoen Turken mogen stemmen voor een president en een parlement. President Erdogan heeft de verkiezingen vervroegd om de invoering van het presidentiële systeem te versnellen. Dat geeft de president meer macht. Als geen van de presidentskandidaten vandaag een meerderheid haalt, volgt over twee weken een nieuwe ronde. Door brand in een appartementencomplex in het Zuid-Hollandse Poeldijk kunnen bewoners van 40 huizen voorlopig niet terug naar huis. De rookschade aan de woningen is zo groot dat mensen mogelijk een paar dagen niet naar binnen mogen. Vier mensen die rook hadden ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. Dan nog het weer, bewolkt en af en toe zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen in het hele land nu en dan zon, dan wordt het 19 tot 22 graden. En vanaf dinsdag meer zon en het wordt flink warmer.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 Welkom luisteraars, eh, terug bij het tweede uur van ZFM Jazz. Ik, eh, ik heb een beetje honger. Hungry like a wolf. Diane Eastwood. gaan we luisteren naar een uh, jazzy versie van Purple Rain van Prince. En dat wordt eh, gebracht door Urzella. je het ook wendt of keert, Urselle, want jij zong het. Hoe je het ook wendt of keert, de regen blijft paars. Of je het nou in de versie van Prins beluistert, of in jouw versie. Waarvoor dank natuurlijk. We gaan even de 99 rode luchtballonnen van Nena, u kent haar, de Duitse dame die daar zo'n grote hit mee had. 99 Luftballon. Gaan we draaien van die 48 Cent Collective. En dan klinkt het zo. the money we've got, set them free at the break of dawn. Till one by one, they were gone. Back at base, box in the software, flash the message, something's out there. Floating in the summer sky. Not Luftballon. 99 rode ballonnetjes. Die 48 Cent Collective. ga er zo nog wat van draaien. Want het is best wel een hele goede formatie. Althans, als het aan mij ligt. Uh, eens even kijken hoor, wat had ik ook nog meer voor u? Oh ja, de Stella Starlight Trio. We hebben natuurlijk heel weinig sterretjes aan de hemel nu. Ja, ze staan er wel, maar je ziet ze niet. Omdat het dag is, hè. Dan zie je ze niet. hey, en eh, eh, dan vraagt Stella Starlight zich af... Wil je me nou wel of wil je me nou niet? Don't you want me? You were working as a waitress in a cocktail bar when I met you. I picked you out, I shook you up and turned you around, turned you into someone new. Now five years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy for you. But don't forget it's me who put you where you are now, and I can put you back down too. head when I hear that you won't see me down. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's much too late to find. You think you've changed your mind? You'd better change it back away with fall. better place. Either with or without you, the five years we have had have been such good times. I still love you, but now I think it's time that I live my life on my own. I guess it's just what I must do. Don't, don't you want me? know I can't believe it when I hear that you won't see me down. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's much too late to find. You think you've changed your mind. Starlight, Don't You Want Me. Eh, heeft u een ontbeten? Nou, dan gaan we dat in Amerika doen samen. En dat doen we nog een keer met die 48 eh, Sint Collective. Ik zei het net al. Ik vind het een lekkere groep. Eh, heerlijk om naar te luisteren. En ook nog een ontbijtje in Amerika. Nou, wat wil je nog meer? We kennen het natuurlijk van Supertramp. Als popzong, Maar dit is de jazzy versie. look at my girlfriend. She's seen. in America van Supertramp. Zo ineens een jazzwalsje. Ja, ik zei de 48 Cent Collective. Maar eh, dat ST, afgekort, is hier natuurlijk... Uh, heeft, heeft, hier een heel andere betekenis. zou best ook State Collective kunnen zijn. Ik weet het eigenlijk niet. ik, u moet het er even mee doen voor vandaag. Maar de muziek was heerlijk. Breakfast in America. Onderhand bijna een brunch. Want het is alweer bijna half twaalf. Dus voor de mensen die nou moest, pas gaan ontbijten... ja, dan moet je er gewoon een brunch van maken, toch? Lunch en ontbijt in één keer. Zo gaat dat. We gaan even naar de Wonderwall. Eh, de, de Wondermuur, zeg maar. En dan doen we met de, de Coltrane Quartet. Heeft u zin, luisteraars, in wat onvervalste Dixieland muziek? Met eh, een hoop boter en ook eitjes erbij? Nou, voor die brunch, Sluit toch weer mooi aan. De Dutch Swing College Band, Big Brother en Eggman. valse Dixieland muziek van de Dutch Swing College Band. Eh, we gaan eventjes... Uh, uh, wie, wie, gaan... Oh ja, Cor, Corcavo? Nee, Cor... Ik moet het wel goed uitspreken. Even, even spieken. Corcavado. Corcovado Frequently. Nou, mondvol, maar we hebben wel verbinding, want ze bespelen Connect, zo heet het nummer. O oh jee, zijn de aliens geland? luistert altijd nog naar ZFM Jazz op de zondag. En eh, laat ik het nou eens proberen uit te spreken zonder over mijn eigen eh, woorden te struikelen. Het is de... Nou, dan moet ik... Ja. <laughs> Erg is dit, hè? De Corcovado Frequency. Nou, de Corcovado Frequency. Nummer heette Connect. Wel apart, hè? Mensen die eh, de laatste trein naar Londen willen halen. Ik heb eh, eh, goed nieuws, want hier is hij. The Last Train to London. Met als machinist Yves St. Jones, Massey. The music begins and the titles fade in, starring you. hero is struggling to say that his lady is far away in her prison of wishes. We love and we fight, but it's all day for night, just a masquerade. We're real till the red light is off. Then we go take our faces off like two clowns in a sideshow. Love is like two dreamers dreaming the exact same dream. Just another technicolor romance on the screen. two dreamers dreaming the exact same dream. Just another technicolor romance on the screen. Tien over half twaalf is het alweer, luisteraars. We gaan alweer uh, de laatste twintig minuten van het programma ZFM Jazz... met nog wat eh, heerlijke muziek voor u natuurlijk, want het, eh, dat heb ik beloofd. En dat ga ik dan ook doen. Dit was de laatste trein naar Londen, de last train to London. En het werd als machinist gebracht door Yves St. Jones Messi. We gaan eh, genieten van eh, eh, iets heel anders nu. Want we moeten niet elke keer hetzelfde draaien. Het zou niet leuk zijn. Jamie Lancaster. En het nummer is van Spendo Ballet bekend. Het heet True. Lancaster was dat met eh, I Know This Much Is True. We gaan eh, verder met het eh, Oscar, Oscar Peterson trio. En dat doen we dan met het overbekende nummer The Blues voor Smedley. Oh, oh, oh, Ja, het eh, trio van Oscar Peterson eh, versterkt eh, met Clark Terry. de mensen die van de week naar televisie hebben gekeken... het programma de, Het Uur van de Wolf... die hebben daar de geschiedenis van de Beatles voorbij zien komen. Nou, die mensen hadden echt een hard day's night af en toe. Die vier jongens. Eh, af en toe eh, begrijp je niet hoe ze het volgehouden hebben. Want ze werden gewoon eh, in hun populairste tijd, zeg maar, werden ze echt helemaal geleefd. Reisden overal naartoe, grote stadions waar ze moesten optreden. En waar, uh, ja, PA's bestonden er niet, dus het waren nauwelijks te verstaan. Je hoorde alleen maar het geschreeuw en gegil van de meiden. En uh, nou, de jongens die... Uh, ja, ze waren jong en dat heeft hun op de been gehouden. Zo bekijk ik het uh, althans. Hard Day's Night wordt dit keer bezongen door Deborah Dixon. It's been a days, night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a lord, but when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money buy your things and it's worth it just to hear you say, You're gonna give me everything. That's why I love to come home. Cause when I get you alone, you know I feel. Good. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a lord. But when I get home to you, I find the things that you do will make Deborah Dixon met haar versie van eh, A Hard Day's Night. Ik weet dat ik een hoop mensen plezier ga doen als ik een, eh, een nummer ga draaien van eh, Nina Simone. Of Nina Simone, zo u wilt. En dat doe ik dan met uh, Mr. Bojangles. En dat is ook nog een live versie. Geniet ervan. silver hair, a ragged shirt and a ragged pants. The old soft shoe. He jumped so high. He jumped so high. And then he lightly touched down. I met him in a New Orleans cafe. He was down and out. He looked to me to be the very eyes of age as he spoke right out. He talked of life talked of life. He laughed and slapped his leg a step. Mr. for drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. He said, You know, I drink a bit. Shook his head hands as he shook his head. He just nodded, please. luisteraars. met uh, eh, Mr. Bojangles, de live uitvoering van Nina Simone... neem ik afscheid van u. Ik ga u een hele fijne zondag wensen. De komende paar dagen, misschien wel de hele week. Dat hoop ik eigenlijk. Eh, prachtig zomerweer. Ga er volop van genieten als u vakantie heeft in Nederland. Nou, dan komt het helemaal goed wat het weer betreft. Eh, dank voor het luisteren. En eh, wat mij betreft, ja, tot de volgende maand. Dan ben ik weer een keer aan de beurt. De datum weet ik niet uit mijn hoofd. Maar mijn collega's brengen ook een heerlijk jazzprogramma op de zondagochtend. Dus wat dat betreft zit u altijd goed bij ZFM Zandvoort. Dag. After 20 years, he's still green. waarom wil Nana het nou niet uh, eventjes voor me afmaken, die eh, laatste 15 <laughs> seconden? Eh, ik had toch geen stilte in de uitzending laten vallen. Dus ik, ik, ik praat nog eventjes naar het nieuws toe.